naar Friedrichshaven. Het toestel stortte door nog onbekende oorzaak neer, vlak voor de landing. Hulpverleners kunnen moeilijk bij het toestel komen, omdat het in een bosrijk gebied ligt. Ook ligt daar veel sneeuw. Bij de grote bosbranden in Californië is een brandweerman omgekomen. Hij hielp mee met het blussen van een van de zes grote brandhaarden in de buurt van Los Angeles. Zijn ploeg zou zijn ingesloten door het vuur. De branden in het zuiden van Californië zijn nog altijd niet onder controle. Door de droogte en de sterke wind verspreidt het vuur zich snel. Het weer geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op een winterse bui. Het wordt ongeveer 5 graden. In het weekend meer buien, maar ook wat zon. In de nacht en ochtend kan het glad zijn. Smiddags wordt het 5, misschien 6 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A12 Utrecht-Arnhem...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 In Australië zijn tienduizenden kinderen de afgelopen decennia seksueel misbruikt. 60% van het misbruik vond plaats binnen de katholieke kerk. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie. Die sprak met 8000 mensen. 2500 van hen deden aangifte van misbruik. In het eindrapport staan 400 aanbevelingen. Zo wil de commissie dat het biechtgeheim wordt afgeschaft als het gaat om kindermisbruik. Een Russische rechtbank heeft oud-minister van Economische Zaken Uljukayev schuldig bevonden aan corruptie. Later vandaag wordt bekend welke straf hij krijgt. Het Russische Openbaar Ministerie heeft tien jaar strafkolonie geëist. In het vonnis staat dat Uljukayev 2 miljoen dollar aan steekpenning heeft aangenomen. Hij is de hoogste functionaris die in Rusland voor corruptie is veroordeeld. Het lijkt erop dat de aangekondigde stakingen door piloten bij Ryanair niet doorgaan. De topman van de luchtvaartmaatschappij heeft gezegd dat hij toch bereid is om de pilotenvakbonden te erkennen als gesprekspartner. De piloten eisen betere arbeidsvoorwaarden. De staking is nog niet officieel afgelast door de piloten van Ryanair. Het ziekenhuis in Alkmaar mag uitbreiden. De gemeenteraad heeft met de plannen ingestemd. Voor de uitbreiding van het ziekenhuis moet een deel van Stadspark De Hout wijken. Daarin staan 35 bomen van meer dan 100 jaar oud. Voor de raadsvergadering was er een protestmars van mensen die de oude bomen willen behouden. Zij zeggen dat het Alkmaarse ziekenhuis verder kan groeien.